een Klomp met het NOS-journaal. Op een stuw zonken. Daarbij zijn zeker negen mensen omgekomen. Bijna dertig mensen worden nog vermist. Er is een grote reddingsactie aan de gang. 24 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De recreatieboot zonk op het meer bij de stad Guatapé in het midden van Colombia. Veel plezierboten die in de buurt waren voeren er naartoe om drenkelingen op te vangen. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Overlevenden zeggen dat de boot veel te vol was en dat niemand reddingsvesten droeg. De Nederlandse cameraman Bram Jansen, die werkt voor het Amerikaanse persbureau AP, heeft in Istanbul enkele uren vastgezeten. Hij had tijdens de verboden Gay Pride gefilmd hoe deelnemers werden opgepakt. Daarna werd hij zelf ook gearresteerd. Hij liet zijn Turkse perskaart zien, maar werd toch meegenomen. Na vijf uur kwam hij weer vrij. De Gay Pride in Istanbul is voor het derde jaar op rij verboden, volgens de autoriteiten om veiligheidsredenen. Toch gingen op verschillende plekken in Istanbul mensen de straat op. Een dronken man van 27 heeft afgelopen avond op de A15 bij Papendrecht een politieauto geramd. Agenten wilden hem opwachten omdat hij gevaarlijk dicht op andere auto's reed, maar de Poolse bestuurder negeerde alle stop- en volgtekens. Hij ging naast de politieauto rijden en ramde het voertuig. De agenten bleven ongedeerd, maar de man kwam tot stilstand tegen de vangrail... waarna hij kon worden aangehouden. Frank de Boer gaat voor drie jaar naar Crystal Palace. Vandaag tekent hij in Londen het contract bij de Premier League Club... en wordt hij officieel gepresenteerd als de nieuwe trainer. De Boer werd vorig seizoen na een kort dienstverband ontslagen bij Inter Milaan. Daarvoor was hij trainer bij Ajax, waarmee hij vier keer op rij landskampioen werd. Het weer, de regen trekt weg en het is ongeveer 13 graden.